uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft de man opgepakt, die wordt verdacht van drie moorden. Hij zou dinsdag twee mensen om het leven hebben gebracht... op de Brunsumerheide bij Heerlen. En ook zou hij afgelopen weekend een vrouw in Den Haag hebben gedood. De man van 27 werd aangehouden in Limburg. Bij een inval in een villa in een dure buitenwijk van Los Angeles... heeft de Amerikaanse politie meer dan duizend geweren en munitie gevonden. De inval was na een anonieme tip over illegale wapenhandel. Eén persoon is opgepakt. Wapens bezitten mag in de VS, maar verkopen niet. De inval was in Holmby Hills, een wijk waar ook beroemdheden hebben gewoond... als Frank Sinatra, Walt Disney en Michael Jackson. Zo'n 2000 mensen in Antwerpen hebben gisteravond... de vermoorde Julie van Espen herdacht. Vlakbij de plek bij het Albertkanaal waar de 23-jarige studenten werd gedood... legden mensen bloemen neer en staken ze kaarsen aan. De man die vastzit voor de moord op Julie is twee keer veroordeeld voor verkrachting... Zondag staat in Antwerpen nog een stille mars gepland. In Venezuela is de rechterhand van oppositieleider Guaido opgepakt. Het is de vicevoorzitter van het parlement. Het is de eerste arrestatie na de mislukte staatsgreep van vorige week in Venezuela. Guaido probeerde toen president Maduro uit het zadel te krijgen... door militairen op te roepen zich bij hem aan te sluiten... maar het leger bleef aan de kant van Maduro staan. Op veel scholen beginnen vandaag de eindexamens. HAVO-leerlingen beginnen met filosofie en wiskunde... die op het VWO met Grieks en scheikunde... en op het VMBO worden de examens biologie en Nederlands afgenomen. Voor sommige vakken op het VMBO zijn de examens al in april begonnen. Op 23 mei zijn de laatste examens. Het weer. Vanochtend breekt de zon af en toe door. Al snel ontstaan stapelwolken en vallen er buien, mogelijk met onweer. Vanmiddag wordt het 14 tot 17 graden. Morgen af en toe zon en vooral in de zuidelijke helft van het land een bui. Dan wordt het 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte in de regio. Er is wat vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt dorp, 5 kilometer.